Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal Nederlandse patiënten met corona op de intensive care is gedaald tot 507. Dat zijn er 34 minder dan gisteren. Met deze afname is de landelijke IC-bezetting nu op het normale niveau. Volgens het RIVM zijn afgelopen dag 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 14 maart. Het RIVM let vooral op het aantal ziekenhuisopnames bij de beoordeling of de verspreiding van het virus afneemt. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 18. Gezinnen in Italië die kinderen hebben... krijgen van de Italiaanse regering 500 euro vakantiegeld. Dat geld komt uit het hulppakket van 55 miljard euro... dat de regering gisteren al aankondigde. Op die manier moet het ingestort toerisme weer een beetje op gang komen. De 500 euro is voor gezinnen met een jaarinkomen onder de 35.000 euro. In Achterdremt bij Doetinchem is een crystal meth laboratorium opgerold. Er lag naar schatting voor 10 miljoen euro aan drugs en halffabrikaten. Het drugslab was vol in bedrijf. De politie heeft drie verdachten opgepakt, allemaal uit het buitenland. Op het strand bij Kamperland in Zeeland is een kitesurfer om het leven gekomen. Dat gebeurde in de buurt van een vakantiepark. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek. Vanwege de harde wind zijn er langs de Zeeuwse kust veel watersporters. Het KNMI heeft voor de westkust vanavond en morgen code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Denk Tweede Kamerlid en partijvoorzitter Usturk keert na de verkiezingen niet terug in de Kamer. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. De positie van Usturk staat ter discussie, maar hij vindt het niet nodig om direct op te stappen. Dat vindt hij aan de leden. Volgende maand is er een ledencongres van Denk, maar in welke vorm is nog niet bekend.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 Dit was even weer een binnenkomen. Echt uitpakken, hè? Ja, Zandvoort <laughs> pakt uit. Je luistert naar Zandvoort pakt uit eh, tot en met 8 uur. Uh, zometeen om... Uh, nou ja, we gaan... Eh, in het eerste uur van kwart over zes tot ongeveer kwart voor zeven gaan we... Ehm, jouw top 5 doen. We ja, nieuwe release. Ja, we doen elke week doen we nieuwe releases. Ehm, in het eerste uur doet eh, Patrick zijn top 5 eh, releases. En het eh, tweede uur doe ik mijn top 5. En dat doen we ja, meestal rond kwart over zes tot kwart voor zeven. En dan van kwart over zeven tot kwart voor acht ongeveer. En tussendoor doen we weetjes. En dan zat ik net een paar weetjes te lezen. Maar we kunnen natuurlijk nu nog niet naar de kapper. Dus ik denk, gooi er gelijk eentje in. Wist je trouwens dat het, je haar een gewicht van 3 kilo aan kan op je hoofd? <laughs> ja, oké. Nee, dat wist ik niet. Nee. <laughs> nou, dan weet je dat ook meteen. Nou, dan kan ik nog even sparen. Ja. <laughs> Maar eh, als het goed is, eh, vanaf morgen mag je weer naar de kapper. Als je tenminste een afspraak hebt eh, ja, Ik denk dat ik het er zelf maar gewoon een keer afscheren of zo. Gewoon met de tondeuzen zo? Ja, eh, waarom niet? Lekker kaal, lekker, lekker koud. Kan het weer wel hebben. Ja. ja, zo is het. We zitten nou in die studio natuurlijk. En eh, dan moeten we ook aan onze corona-dingen denken. Maar nou hebben we een, eh, een, een, kapje. En er zit een zakje omheen. <laughs> en dat is af en toe een beetje... Als je de microfoon wilt verstellen... dan kan het wel eens vervelend zijn. ja, <laughs> niet doen als je live bent. Nee, dat... nee. Niet doen. Juist. Uh, <laughs> Jezus. Slecht, hè? Oké, we zijn weer begonnen. goed, uh, we gaan natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Um, zoals deze van Breaking Me. Call me what you wanna, I'll be what you wanna.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 Ja, hele, ja, <laughs> hele moeilijke achternaam. Eh, we gaan beginnen met uh, jouw top 5 voor deze week. Jazeker. En... Eh, <laughs> <laughs> een aparte naam. ja, ik, kijk naar jou, ik zeg, nou dat klopt niet. Nee. Sorry. Ehm, Jij op hebt op nummer 5 een nummer staan van Ben Plat. Plat. Ben Plat plet, Dat is op zijn Engels. Dat is niet Nederlands. Het is een Amerikaanse acteur van uh, Pitch Perfect en Pitch Perfect 2. En dat is een zanger. Ja, hij, heeft een, eh, hij is 26, heeft een eh, nummer uitgebracht, Zo Wil I. En ehm, ja, ik hoorde hem, jij stuurde hem naar mij, zeg maar, in je lijstje nummer 5. En ik, ik denk, nou, dat is eigenlijk best wel een nummertje die wel hoger had gekund. Ja, maar ja, dat ja, ik, ik, vind uh, de, ik vind de rest beter. Ik ben benieuwd dat je nog <laughs> meer hebt zometeen. Ja, tuurlijk. Ik heb voor maar, het eh, best voor het laatst bewaren, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Daarom staat hij op kop nummer 5 staat, denk ik. Ja, juist. Um, ja, we gaan hem even draaien. Hier is eh, Ben Plat, Plat met So Will I. You say, what if I go crazy? I say, that ain't gonna happen. You say, What if I get lost? I say, You'll just find your way back. And you say, What if someone breaks my heart? I'll put it back together like I do. You say, What if I don't catch the dreams that I've been out there chasing? What if when my fears show up, I'm too to face them. Well, I can't fight your battles, but I sure can hold your hand and promise you that the sky will still be up there and the sun will always shine. The stars will keep on falling for the ones who wish at night. The mountains won't start moving and the rivers won't run dry, the world will always be there, and so will I. You say, What if things start changing? I say, We'll be changing with them just sing a different melody and dance a different rhythm. You say, What if I give up? I say, That's one thing that I'll never let you do. You say, What if someone leaves me and they leave me empty handed? I say losing only teaches you to not take things for granted. No, I can't just bring them back. But darling, I can hold your hand and promise you. That the sky will still be up there and the sun will always shine. The stars will keep on falling for the ones who wish at night. The mountains If the stars we used to wish on disappear into the night, well, I can move a mountain, but only by your side. Just say you'll always be there. I know you'll always be there. And so will I. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I left the key Under the doormat of my hotel suite And even though I try to call Better late than not at all Wonder why you still put up with me I got three missed calls and a voicemail. Why don't you pick up the phone, boy? At the seaside bar, sipping cocktails while the DJ's turning it up. You keep knock, knock, knocking on my lonely door. I keep messing up, but you still come back for more. I'm at a party, I need your body. Now I know what I've been looking for. Let me knock, knock, knock and tell you that I'm yours. I'm still asleep. Didn't notice that you had to leave. Put a post-it on the wall saying that we need to talk. Wonder why you still put up with me. I got three missed calls and a voicemail. Why don't you pick up the phone, boy? At the seaside bar, sipping cocktails while the DJ's turning it up. You keep knock, knock, knocking on my lonely door. still come back for more. I'm at a party, I need your body. Now I know what I've been looking for. Let me na na na, can tell you that I'm yours. on knocking on your lonely door. Baby, open up and let me in once more. Zo, dat was Wolf op nummer 4. Hiervoor hoorde je... Uh, ja, hoe heet die ook alweer? <laughs> nee, maar ja. Nee, dit was Wolf. En uh, ja, ik heb niet zoveel over Wolf te vertellen. Alleen dat het een hele begin ja, in Nederland is. Ja. Hij heeft uh, eh, 7 top 40 hits drie alarmschijven. En hij heeft 79 weken in de top 40 gestaan. Dus, dan doe je het goed als Nederlands Dan doe je het zeker goed. En dan heb ik een hele mooie top 3, of nummer 3. Ja, Voor wie is, ja het is voor ons, eh, voor, ons twee. Het is een eh, bekende artiest, maar... Voor ons niet. Wij, wij kennen hem nog niet echt. Eh, hij heeft ook een hele aparte artiestennaam. Kan ja, je hij heet gewoon Ruben. Ruben. Ik weet ook niet of hij is de Nederlander. Nee, Amerikaan denk ik. Of iets anders, maar dat ja. weet ik niet. Maar het heeft een lekker nummertje. Dus, ja, uh, is goed. Dit is jouw nummer 3. think I ja. like to play the victim. Say that it's clear in how I speak. Like it's some kind of competition of who hurts the most of you and me. But if for once you try to listen, you know it's really not that deep. I'll carry on with the partition drown your dignity in the sea So leave me here abandoned and stranded As if that's gonna do You leave me empty handed and banded The best that you can do Just set it Just one of us can scream the loudest So many careless things to say And every word we will devour It's like there is no better way I swear there's something in the water if that's gonna do. You leave me empty handed and band aids, the best that you can do. Just set it on fire and burn down this room. Strip my being to the wires, and I learn to carry through. But in any case, Okay. Dat was uh, eh, Siep, The Good Boys met een familiar. En uh, ja, gaan we eventjes eh, doornemen van uh, 1 tot en met 4. En dan uh, van 4 tot en met... <laughs> Godsam. 5 tot en met 2. 5 tot en met 2. 5 <laughs> tot en met 2. Het is de eerste keer, hè? Dus... Joh, Je moet eventjes de kat uit de boom kijken. Ja, ja, ja. <laughs> en, dan, en dan komen we achter wie er nummer 1 is. Dus um, het, uh, nummer 1 stond, of nummer 5, nummer 5 <laughs> stond met So Will I. En nummer 4 stond Wolf met Lonely Door. En nummer 3 stond Ruben met Burn Down This Room. En eh. hey. nummer 4, uh, eh, nummer 2 stond Siep <laughs> met Good Boys en The ja, Unfamiliar. En dan op nummer 1. En nummer 1. Ja, ja. Nee, nee, nee. Is Lost Frequencies. La <laughs> nee, nee. It's love to go. Lost Frequencies, ja. Dat is het, denk ik. Love to go. Living in the fast lane.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 Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het Amsterdam met Loop Niet Weg. Ja, mooie top 5 wat uh, ja. Patrick Thomas, Thomas, Thomas. Wat is er? Weet je wat de gemiddelde eh, levensduur van een paraplu is? Nou, <laughs> oh, gaat weer een beetje hoor. Nou. <laughs> Anderhalf jaar. <laughs> Oh, dank je voor die informatie. Ja, goed, hè? ja, top. ja, wat wou je vertellen? Ja, dat je een mooie top 5 had samengesteld met op nummer 1 eh, losse frequencies. Ja, met losse frequenties. Zo slecht. Ja, ja, ja, ja. Goed, nou ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. We gaan wel verder met de muziek. Het staat weer helemaal nergens op. Mijn muis doet het niet meer. Oh, shit. Hij doet het niet meer. Mijn muis doet het niet. We hebben een klein... klein, klein, technisch, probleempje. Frequentie-probleempje. Ja, hij doet het, hij ja, doet het. we gaan, hebben het opgelost. Ik denk dat ik zo meteen even een nieuw batterijtje erin moet doen. Uh, Dua Lipa, Don't Start Now. If you don't Dua Lipa dus met Don't Start nou Zeggen, eh, die, muis deed het net niet, hè? En ik ben er dus achter gekomen hoe dat komt. Nou. Omdat jij met dat weetje mij onderbrak. Ja. Dus je gaat hem nu terugkrijgen. En misschien krijg je nog karma zometeen. <laughs> weet, je, <laughs> weet, je, weet je hoe lang een, eh, gemiddeld dan een huisvlieg leeft? Dat zal bij veel mensen verschillen, want die... Eh, hebben natuurlijk een vliegen met thuis, sommigen. Ja, ja, dat Gaan ze achterna. Maar wat, wat denk je? Mm, een week in de buurt. Twee weken. Twee weken? Twee weken Oké, nou top. Dank je. Eh, <laughs> goede informatie. <laughs> Jongens. Ja, dat kan heel belangrijk zijn, die informatie. Ehm, we doen af en toe ook natuurlijk... Oh, ik zat even aan de microfoon. Eh, <laughs> eh, we doen af en toe ook van die dance natuurlijk. En ik heb er weer eentje klaarstaan. En ehm, jij kan Frans, hè? Nee. Is, is het Frans? Totaal niet, weet ik niet. Probeer het gewoon uit te spreken en start het nummer. Ik start hem wel gewoon in. <laughs> ik denk dat veel mensen hem wel kennen. Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight. hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see that you and me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, Well, if I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's a leak. shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Wat is er? <laughs> Wat is er? Ik, ik weer even wakker. Dit was uh, Slide van Drake. Ja. Ehm, ja, het is nog eh, tien minuutjes in dit programma. We gaan luisteren naar de... wanneer, wanneer zijn vrouwen het oudst? Zien ze er het oudste uit, sorry. Nou? Woensdag half vier. <laughs> Wat is dat? Woensdag half vier zien vrouwen het oudste uit. Oké, volgende. <laughs> Wat? <laughs> Waar slaat dit nou weer op? Niks. Oké, nou, dankjewel. things that I have. they don't beat all the ones that love me for the way that I am. All the ones that love me for the things that I have, they don't beat all the ones that love me for the way. I wanna know when you're gonna stay here. If I lost it all, would you still wanna be here? Someone loyal, have you seen her? Don't wanna think she gonna hit me with the prenup. Cause all the girls that love me for the things that I have They don't beat all the ones that love me for the way that I am All the ones that love me for the things that I have They don't beat all the ones that love me for the way way Zeg Patrick. Zeg Patrick. Ja. ja je moet, ik vind wel dat je nog even je excuses moet aanbieden over die... Over die ja, wat je net was een dat beetje vrouwen onvriendelijk. Beetje, beetje, ja. Sorry, sorry. vind ik nou, nou echt niet kunnen. Ja, moet ik dan overal een, een, een roos ja, langs brengen? Ja, goede overloop. Ja, ja, goed bruggetje. Oké, nou heb ik het dan weer goed gemaakt. Ja, ja, ja zeker weten. je Roses. Ja, dat eh, was eh, voor jou en namens jou. Ja, namens mij. Roos, voor alle vrouwen. Ja. Zometeen eh, zijn we terug met het tweede uur van Sandford pakt uit. En daarin onder andere mijn nieuwe top 5 release. En ik heb nog misschien nog wel een dingetje voor jou... wat jij misschien wel leuk vindt. Misschien. <laughs> ik denk dat jij af en toe wel eens een biertje drinkt, toch? Nee, nee, nooit. Nooit? Nee, nee, lust ik niet. <laughs> <laughs> Oké. Nou ja, mocht je het niet lusten. Um, Kijk, voor de mensen die dit wel lusten. Ik ook, en, eh, Wel, hè? Ja, dat dacht ik al. <laughs> Hier kun je lachen niet inhouden. <laughs> Uh, mocht je nou te veel hebben... en je moet het nou eh, te veel op hebben... en je moet nog rijden, dat kan gewoon. Normaal in Nederland wordt dat natuurlijk lastig. Misschien als je één biertje op hebt, kan je het nog gokken. Ik zou het niet doen. Gewoon niet doen. Maar ehm, in Indonesië mag je dus gewoon dronken als eh, bestuurder rijden. Dus dat je dat ook maar even weet. Ja, zeer verantwoordelijk. Dat, nou, dat wil ik niet zeggen, maar... <laughs> Oké, nou, mooi weetje. We zijn zo meteen terug met de tweede uur van Zandvoort Pakt Uit. We gaan eerst nog even luisteren naar If I Stay. You can call me baby, but you won't call me yours. Then you call me crazy, but you'll go back and forth. It's all the things you do, it's all the things you say. But I know one thing. If I stay, are oh, you down for something new tonight. Would you call me yours and make you mine? If I stay, if I stay, are oh, you down for something new tonight. Could I call you mine and change your mind? If I stay, if I stay. should just replace me if you can't give me more.